Deze week hebben we 21% minder meldingen geregistreerd dan de week daarvoor. En we zien een daling in alle leeftijdsgroepen. Dus eh, van, van de eh, kinderen tot aan de oudste leeftijdsgroepen. Het RIVM is wel bang dat het aantal positieve uitslagen weer gaat oplopen... door de Omicron-variant, die nogal besmettelijk is. Het kabinet besloot daarom eerder vandaag om basisschoolleerlingen... een weekje eerder kerstvakantie te geven. De avondlockdown gaat ook langer duren, tot en met 14 januari. Intussen praat ze in Politiek Den Haag ook over de plannen voor een nieuw kabinet. Gisteren kwamen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie eindelijk tot een akkoord. Maar dat moet nog wel worden goedgekeurd door hun fracties. Het CDA deed dat net als eerste. Partijleider Hoekstra trots natuurlijk. Ja, we zijn eruit. De fractie is zeer tevreden. Ehm, er zijn altijd een paar details, dus die neem ik nog onder mijn arm mee naar de, eh, naar de informateurs. Eh, maar grote tevredenheid en eh, we kunnen van start. Ook D66 is inmiddels akkoord. In het grootste winkelcentrum van Nederland is iemand gewond geraakt door kerstversiering. De Mall of the Netherlands was gezellig aangekleed met lichtjes, takken en ballen toen er wat los raakte. Volgens een ooggetuige viel een deel van het plafond naar beneden, bovenop iemands hoofd. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En stelletjes in Zeeland hopen dat de tol voor de Westerschelde-tunnel snel verdwijnt. De tunnel verbindt twee delen van Zeeland met elkaar. Een andere weg is er niet. En elke keer dat je erdoor gaat moet je betalen. Voor de verliefde Hanne en Job Jacob loopt dat behoorlijk op. Eén keer een keer uitgerekend. we dachten van hoeveel geld zijn we nou eigenlijk al kwijt aan, eh, aan heen en weer Aan alleen dan de tunnelkosten zeg maar. En toen zaten we volgens mij alle 900 euro of zo. Best, best fors bedrag. Het werd zo duur voor ze dat ze maar zijn gaan samenwonen. Er zijn plannen om de tol voor de tunnel af te schaffen, maar dat duurt nog minstens anderhalf jaar. Het weer, het is niet koud, maar wel regenachtig. Ook morgen zijn er veel wolken en er kan vooral in het zuidoosten wat regen vallen.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 Sergei Tiganovsky is volgens het vonnis schuldig aan het organiseren van grootschalige rellen en het oproepen tot geweld. Tiganovsky is een tegenstander van president Lukashenko, die bekend staat als de laatste dictator in Europa. En bij een explosie van een brandstoftank zijn in Haiti meer dan 40 mensen omgekomen. Nog eens tientallen mensen raakten gewond. De premier van Haiti heeft drie dagen nationale rouw afgekondigd. Het weer morgen bewolkt en maximaal 10 graden. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh, Action. No clouds in my stones. Let it rain, I plane in the thing.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 Because when the sunshine we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath, i to get it out to the end. Now that it's raining more than ever. Cause under my umbrella kerstfeest.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 who up a creek with no canoe watch out for the man for all seasons loves them and leaves them alone saving Norfolk brides, commoners and landed gentry. His word is bond, whether brunette or blind. Baby, it's so elementary For the millionaire Stop your life with one stare See the film, you'll know how it goes But this ain't no fiction Just check the nation Quit pro quo A pro's pro fellas Don't be jealous When they made him, they broke Prematurely shooting you. so long. ZFM. ZFM. Thank you. die. allemaal fijne dagen en een voorzitter.